Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je treinkaartje wordt volgend jaar niet duurder. De NS zegt dat ze de prijzen niet omhoog gaan gooien... omdat ze geld uit Den Haag krijgen. Het demissionaire kabinet trekt er meer dan 100 miljoen euro voor uit... om de prijzen hetzelfde te houden. Het is wel een tijdelijke oplossing. De NS zegt dat eind volgend jaar de prijzen alsnog omhoog gaan... als er geen lange termijn oplossing komt. En er komen waarschijnlijk strengere regels voor online politieke advertenties. De EU wil dat die een duidelijk label krijgen. En ook moet het makkelijker worden om op te vragen wie er heeft betaald en hoeveel. Het Europees Parlement wil verkiezingen beschermen tegen invloeden van buitenaf. En Rico Verhoeven is niet blij met de VVD. Hij nam laatst een, filmpje op met VVD-leider Jessiel Gus. Vertelde die gisteren over bij Bo. Het was een samenwerking met NOC-NSF. En eigenlijk om uh, kansarme mensen eigenlijk de ruimte te geven om te sporten. Nou, en, daar sta, en, daar, en daar sta ik achter. maar, vind dit, je het vervelend dat je nu uh, als Ja, tuurlijk. Want, ik, want ik, ben, ik ben helemaal niet... Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ben gewoon... Ja, uiteindelijk doe je toch nooit goed. Het lijkt er nu op alsof je de VVD steunt... en dat was niet de bedoeling, zegt hij vier mannen moeten in Engeland voor de rechter komen... omdat ze drie jaar geleden een bijzonder museumstuk meenamen. It's worth more than 4 million pounds and is made of 18 karat gold. But two days after it was installed at an art exhibition at Blenheim Palace in Oxfordshire... this golden toilet was Nou, een gestolen wc-pot dus. Die stond in een museum en was ook daadwerkelijk aangesloten op het riool. Ook was de pot gemaakt van 100 kilo goud met een waarde van meer dan 3 miljoen euro.